Een voorspoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn na ruim een dag meer dan 8000 klachten binnengekomen. De meeste meldingen gaan over zware vuurwerkbommen... waar mensen s'nachts wakker van worden en huisdieren stress van ondervinden. Vorig jaar waren bij het meldpunt na twee dagen bijna 5000 klachten binnengekomen. Rond de vorige jaarwisseling kreeg het meldpunt in totaal 70.000 klachten over vuurwerkoverlast. 20.000 minder dan het jaar ervoor. Dat komt door de instelling van vuurwerkvrije zones en de beperking van de afsteektijd. Het verdachte pakketje dat gevonden was in het eh, toestel van Air France in Kenia is geen explosief. Dat heeft Air France gemeld op een persconferentie. In een van de wc's van de Boeing was een kartonnen doos gevonden waar een kookwekker aan vast was getaped. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om een nepbom ging en dat er geen explosieven aan boord waren, zegt Air France. Eerder hadden de Keniaanse autoriteiten gemeld dat er een explosief aan boord was, maar dat werd later ingetrokken. De Boeing 777 was met 473 mensen aan boord van onderweg eh, van Mauritius naar Parijs toen het pakketje werd gevonden. Daarom werd een noodlanding gemaakt. De Turkse politie heeft op de Taksimplein in Istanbul ingegrepen bij een betoging tegen het leger. Daarbij is traangas gebruikt. Volgens ooggetuigen zijn toeristen en winkelend publiek hardhandig van het plein verdreven. De demonstranten zijn het niet eens met de operatie van het leger tegen de Koerdische PKK. Twee betogers zijn aangehouden. Het Turkse leger is in Zuidoost-Turkije bezig met een grootschalig offensief tegen PKK-strijders. En Feyenoord heeft in de laatste wedstrijd voor de winterstop, weer een nederlaag moeten incasseren. De ploeg ging in Nijmegen met 3-1 onderuit tegen NEC. ADO Den Haag behaalde een verrassende uitoverwinning op Heerenveen. Het werd 4-0. Willem II won op eigen veld met 3-2 van Rode JC. Cambuur heeft zijn tweede zege van het seizoen geboekt. Uit werd met 4-1 gewonnen van Excelsior. Het was voor het eerst in ruim een jaar dat de ploeg uit Leeuwarden een uitwedstrijd won.